Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Japan is een vrachtschip gekapseist. Aan boord waren 22 opvarenden. Vier van hen zijn gered door een schip dat in de buurt was. Naar de 18 anderen wordt nog gezocht. Het vrachtschip was geladen met hout en voer onder de vlag van Hongkong. Het kwam op de Oost-Chinese zee in nood, waardoor is onduidelijk. Er stond wel veel wind. Het is onduidelijk of het schip na het kapseizen gezonken is. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks de aanpassingen daarin. De wet moet het voor banken makkelijker maken om witwassen te herkennen, onder meer door informatie onderling uit te wisselen. Na kritiek van de privacy-waakhond maakt het kabinet onder meer een uitzondering voor particuliere transacties tot 100 euro. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet overtuigd en spreekt van een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. Dit gaat richting volledige centrale controle op het betalingsverkeer. En dat is onwenselijk, al dus de toezichthouder. Ook in het huis van de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence zijn geheime documenten gevonden, meldt CNN. Pence heeft de vondst zelf gemeld. De inhoud van de stukken is niet bekend. Eerder werden honderden dossiers gevonden bij oud-president Trump thuis... en afgelopen weken ook een aantal bij de huidige president Biden. Zanger Justin Bieber heeft de rechten verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen. De nieuwe eigenaar van zijn muziek is de Britse investeringsmaatschappij Hypnosis Songs. Vorige maand was al duidelijk dat er werd onderhandeld en nu zijn ze het eens. Bieber zou voor de muziekrechten ruim 180 miljoen euro incasseren. Het weer. Vannacht veel bewolking, minima rond het vriespunt.